is nieuws van 6 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. RTL Nieuws heeft contact gehad met een van de drie mensen uit Haaksbergen... die sinds anderhalve week vermist worden in Turkije. Het gaat om de vrouw van het vermiste koppel. Ze reisde met haar man naar Turkije om daar een nieuw leven op te bouwen. Een vriend van 21 ging mee om hen te helpen. Volgens RTL gaat het goed met het echtpaar... maar over het lot van de derde vermiste is nog niets bekend. Hij zou tussen 8 en 10 juli terugreizen naar Nederland... maar kwam daar nooit aan. Nederland levert voorlopig geen verdachten meer uit aan België. De Antwerpse rechter had gevraagd om de uitlevering van acht verdachten in een grote drukzaak. Maar de internationale rechthulpkamer wil eerst meer onderzoek naar de leefomstandigheden in Belgische gevangenissen. De Raad van Europa kwam vorige maand met een kritisch rapport waarin staat dat Belgische gevangenen soms onmenselijk worden behandeld of vernederd. Nederland wil eerst zeker weten dat verdachten in België goed worden behandeld voordat mensen worden uitgeleverd. In Moskou zijn bij een schietpartij bij een rechtbank zeker drie mensen gedood. De schietpartij brak uit tijdens een zitting waar negen bendeleden terecht stonden. Enkele verdachten probeerden de wapens van hun bewakers af te pakken. Zeker twee bewakers raakten erbij gewond. In het vuurgevecht dat volgde werden zeker drie bendeleden doodgeschoten door de politie. Een advocaat heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat er vier doden zijn gevallen. De mannen stonden terecht omdat ze verdacht worden van het vermoorden van 17 automobilisten. De raffinaderij van Shell in Pernis blijft nog zeker twee weken dicht, zegt het olie- en gasbedrijf. Zaterdag brak er brand uit na een stroomstoring in een hoogspanningsstation. De fabriek werd toen al stilgelegd. Vervolgens ontstond er gisteravond een lek waarbij een gevaarlijk bijtend zuur vrijkwam. Shell zegt dat het opstarten van de raffinaderij lang duurt, omdat er een ingewikkelde procedure doorlopen moet worden. Het weer in het westen af en toe zon. Landinwaarts kan een bui vallen, mogelijk met onweer. Het is 20 tot 23 graden. In de loop van de avond klaart het even op. Vannacht kan in het zuiden een kleine bui vallen.